Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het de komende dagen worden uitgebreid, heeft de Israëlische minister van Defensie gezegd. Afgelopen nacht heeft Israël meer dan 160 doelen gebombardeerd. Het leger zegt dat 165 raketten in de richting van Israël zijn afgeschoten, waarvan er veel zijn eh, onderschept. Palestijnse bronnen melden de dood van 35 mensen in de Gazastrook als gevolg van de bombardementen. In Israël zijn geen slachtoffers gevallen. Het merendeel van de Nederlandse jihadisten die zijn omgekomen in de burgeroorlog in Syrië komt uit de regio Den Haag. Zeven van hen komen uit Den Haag zelf, vier uit Delft. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft dat gezegd na vragen van de groep De Mos. In totaal vertrokken uit Den Haag 33 strijders naar Syrië en Irak. De vakbonden zijn bang voor banenverlies bij Air France KLM na de winstwaarschuwing van gisteren. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij verwacht een winst van maximaal 2,3 miljard euro. Eerder ging Air France KLM uit van 2,5 miljard euro. Onder meer de groei valt tegen. Over een kleine twee weken presenteert Air France KLM de halfjaarscijfers. Mogelijk wordt dan meer bekend. Het peloton in de Tour de France slaat vanmiddag twee van de zeven kasseienstroken over. De organisatie vindt ze te gevaarlijk. Door de zware regenval staan de kasseienstroken onder water. De stenen zijn daardoor te glad om veilig overheen te fietsen. Voor de start spraken verschillende renners al hun zorgen uit over de etappe over de kasseien. Het weer in het midden en zuiden bewolkt en regenachtig... bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. In het noorden en noordwesten een paar buien... maar ook geregeld droog en opklaringen. In het noordoosten wordt het 22 tot lokaal 25 graden. Aan de westkust staat een harde wind. Morgen en vrijdag meer zon bij 25 graden... maar de kans op buien blijft. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ja, Den Haag staat er file op eh, de A4 richting Den Haag-Zuid. Tussen Leidsendam en Knoppend Ippenburg in totaal 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd en zijn twee rijstroken dicht.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 Dance with me. Dance with me. Dance with me. Dance with me. Dance with me. Dance with me. Dance with me. Dance with me. Dance with me. Welkom terug bij uh, de vinyljaren. Weer een wat vreemd soort eh, stuk, stukje muziek. Een beetje een, eh, ja... sinister begin, zou ik maar zeggen. Past eigenlijk wel een beetje bij het volgende nummer. <clears throat> wat we nu gaan draaien. Ook zo'n soort begin. Oeh, eng hoor. Dancing with the Dogs heette het, heet het liedje. En het was dus van het New York Rock'n'Roll Ensemble. Muziek van Manos Hachidakis. Juist. Michael Jackson. Ja, eh, veertien dagen geleden had ik dit allemaal al willen doen. Maar ja, toen ging het op de van de andere niet door. Eh, vorige week hadden we natuurlijk Bart de gast, dus dat kon het ook niet. Dus dan vandaag maar dat programma. <clears throat> en vandaag dan nog maar even stilstaan bij Michael Jackson. Wiens sterfdag het veertien dagen geleden was.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 I'm gonna do it tonight. 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha ha ha ha ha! <laughs> this is Vincent Price. Michael Jackson is the thriller. Can you dig it? <laughs> Ja. dat staat niet op het album hoor. <laughs> maar dit is een van die leuke, leuke fragmentjes die, eh, <clears throat> die, die ik hier dan wel heb staan. En eh, dat was acteur Vincent Price. Dus de man die ook die enge tekst afspreekt, eh, uitspreekt in het nummer. En dat enge lachje. Nou, dan weet u ook gelijk wie dat was. Voor zover u dat nog niet wist. Vincent Price dus. En dat in het nummer Thriller van Michael Jackson. Ja, ja. En eh, nou, die krijgen we weer, hè. maar nu alleen een jaartje of eh, twaalf jongens. Dan komt hij weer. Michael Jackson. Samen met zijn broers. De Jackson 5. dat is de titel. Ook bekend van de voortops natuurlijk, dit. my heart. ik zei het al, we kennen het liedje ook eh, van de Four Tops natuurlijk. En dat was een beetje meer een eh, hitversie. Dit was, eh, maar dat deden ze bij Motown vaak. Hè? Je hoort bij heel veel Motown-artiesten vaak dezelfde nummers terug. Ehm, alleen dan zijn de arrangementen gewoon veranderd. Maar het is wel hetzelfde liedje voorbeeld is bijvoorbeeld My Sharia Moore. Dat staat ook op deze plaat. Maar dat is bijvoorbeeld ook van Stevie Wonder. En uh, Marvin Gaye eh, bijvoorbeeld. Met I Heard It Through the Grapevine. Uh, I Know I'm Losing You. Dat is ook zo'n liedje van The Temptations. Wat je regelmatig op andere platen terug hoort. En iedere keer is het arrangement dan weer totaal anders. Um, <clears throat> u weet het misschien als u... er is ooit nog zo'n dvd uitgebracht maar aan uh, al die, die uh, muzikanten die vroeger op de Motown platen speelden... eigenlijk eens een keertje aan bod kwamen. Want die gasten die werkten er altijd maar uh, anoniem aan mee. Die hebben waarschijnlijk op meer nummer 1 één hits gespeeld... dan de Beatles en de Stones bij elkaar. Maar ja, dat is een hele mooie, mooie dvd. Ik weet alleen even de titel niet meer. maar dat zoek ik nog wel even een keer op. prachtig. Ehm A Standing in the Shadows of Motown heette die, geloof ik. Ja. Prachtige DVD eh, trouwens, waarin die gasten nog weer eens één keer met elkaar samenspelen als oude kerels. En dat klinkt geweldig. Het is echt geweldig. Ehm, we gaan door met eh, de New York Rock'n'Roll Ensemble. Met muziek van Manos Hachidakis. Dit is eh, denk ik een van de bekendste liedjes van die plaat. Althans, als je je daarin verdiept hebt. Want dit werd in de tijd vrij vaak gedraaid op de radio. Het is een mooi liedje. Kamal heet het. just yesterday. And yet I can't believe I'm old enough today to be in love and feel in love and see it love. the This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamau. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Ponce Valdez, while Jerry watched from a tree. In the land of Ali Baba, near the sea of Abali, lived a man who played the zither with a pronoun on his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life, and his name was Prince Bass Fiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs of Ludwig very special way. And he'd puffed with his love. day in Abalone came a messenger to say that onion head bass fiddle broken, have half, no more to play. Will we lose our land of Lutvi to the bearded men of Cleves? Only miracles can save us, and some tricks inside our sleeves. From the sky there was an answer to the question of the pleas. You will meet a tall, dark stranger wearing black and blue caneves. Who is Lucy? Who is Nesta? We should only be by now. Why it's out. schattig liedje. Ik vind het echt ontzettend leuk. Maar ik, ik ben natuurlijk zelf, ehm, ja, ook door mijn opvoeding op school vroeger, waar wij zelfs volksdansles kregen, ehm, <clears throat> ben, ik, eh, ben ik natuurlijk ook wel een beetje gek geraakt op, op Griekse muziek. En eh, dat, dat, vind, ik is erg mooi. En eh, nou ja, toen dit dus uitkwam, was ik daar gelijk helemaal kapot van. Ik vond het echt geweldig. En daarom heb ik dacht van kom, ik trek dit album weer eens uit de kast vandaan. Ik heb het een hele tijd niet meer gehoord. En eh, het, het, betovert me nu weer. Ik vind het weer mooi. Kamaal heette dat eh, liedje wat u net hoorde van de New York Rock'n'Roll Ensemble. Samen met Manos Hadjidakis. Het volgende nummer eh, is natuurlijk van het album Thriller van Michael Jackson. En dat deed een paar weken geleden ineens weer opgang. Dat nummer alleen toen met een andere, andere titel. <laughs> ja. Aan de aanleiding van het uh, bijtincident van Louis Solaris... Eh, werd het toen ineens Bite It genoemd. Michael Jackson, Beat It. tijd al later kwam het weer eh, een paar weken geleden ineens erop opduiken. Maar eh, in verband natuurlijk met het uh, eh, malle bite incident, incident van Luis Suarez. En toen heette het nummer ineens Bite It. Ja, <clears throat> oké. Michael Jackson dus van het album Thriller uit 82. En dat draaien we vandaag. En een beetje nog als eerbetoon aan Michael. En zijn broertjes natuurlijk, want die hebben we ook. Met een LP uit 1970 die... Eh, ja, de eerste was voor Michael Jackson, eh, voor Michael Jackson en zijn broer de Jackson, broers, broers de Jackson 5. LP heet officieel Diana Ross Presents The Jackson 5. I Want You Back. Nou, I Want You Back hebben we al gehoord. Eh, u heet hoort nu een ander nummer ervan. En dat heet You've Changed. The Jackson 5. was dat. De mm, Jackson 5. 1970 kwam deze plaat uit. En uh, het was het begin van een prachtige carrière natuurlijk. USA, de grote hits. Eh, Michael Jackson zelf natuurlijk toen ook al solo hits. Met nummers als Ben en Ain't No Sunshine en zo. En natuurlijk ABC. Vooral niet te vergeten, ook uit die periode. En eh, natuurlijk I Want You Back, hè, hun eerste hit. Maar die heeft u al gehoord, die stond er al op. Goed, we gaan verder met New York Rock'n'Roll Ensemble. En het liedje wat we daarvan draaien, van die prachtige plaat van Manos Hatzudakis. Dat heet Dedication. Feels like I'm getting older. I'm And yet I can't believe I'm old enough today to be in love and feel in love and see if love's the way. I don't need fancy places to spend the time. I'm happy just to be here with you tonight. And yet I'm not so sure the time is really right to be in love and feel love and see if love's alright. And you will see as long as there's a song, the feeling's never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow was the first time to be in love. The picture slowly fades. was the first time to be in love. Maybe tomorrow I'll never sing again, but I'll remember when it was the first time to be in love. Medication heette dit nummer van eh, het album Reflection van de New York Rock and Roll Ensemble. Teksten van de band, eh, van het ensemble dus, en de muziek van de Griekse componist Manos Hachidakis. Eh, Michael Jackson, ja. Album Thriller. Er staan eigenlijk alleen maar goede nummers op. Er staat, geen mis erop. Allemaal bekende nummers ook. Prachtig, allemaal prachtig ge, geproduceerd, geproduceerd door Quincy Jones. Hier komt weer een van de bekendste nummers van dit album. Ja, u herkent het natuurlijk gelijk. Billie Jean. Eh, van het album Thriller van Michael Jackson. Zo, hè, nou nou. Eh, maar, eh, ja, we blijven nog even bij die Jacksons natuurlijk. Want ik zei het al, een beetje, klein beetje tribute. Wel wat laat. Maar goed, dat maakt niet uit. Het kan altijd, vind ik. Ehm, we hebben de Jackson 5. Een eerste album. Dat heet Diana Ross Presents The Jackson 5. Want zij heeft ze ontdekt, Diana Ross. En zo is het allemaal gekomen. En ehm, we gaan daarvan draaien een nummer dat we ook kennen van Stevie Wonder. En dat heet My Sherry Amor. Ah, gevoelig. acted as a mystery. Sharia Moore, de Jackson 5. Later ook nog wel, eh, toen ze van platenmaatschappij gingen eh, veranderen. Toen hebben ze dat veranderd in de Jacksons. Maar toen nog gewoon de Jackson 5. Uh, eh, het album is overigens niet 1970 hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Foutje, het is een jaar eerder. Ja, <laughs> het is, het is uit 69. Uh, maar Sharia Moore kennen we natuurlijk ook. De bekendste uitvoering van dit nummer is natuurlijk van Stevie Wonder. En... Ehm, dat is ook een hele mooie. We gaan weer verder met het New York Rock'n'Roll Ensemble. En het nummer heet The Three Answers. Maar zo het volgende nummer. Ja, dat gaat even naadloos in elkaar over. Sorry. Ehm, u hoorde de Three Answers. En dit was al een klein stukje van de Street Song. Misschien als we tijd hebben komt hij nog. Eh, maar dat moeten we even afwachten. Want dat eh, weet ik niet of ik daar nog tijd voor heb. Want tijd begint alweer te dringen. Zoals dat heet. Ja. Want we moeten deze ook nog draaien. Van Michael Jackson. Natuurlijk. Human Nature. Van het album Thriller. op voor vandaag. Vier uur lang radio. Hoop dat ik droog thuis kom. <laughs> Zo te zien. Dat is moeilijk, maar goed. Maakt niet uit. <clears throat> In ieder geval bedankt voor het luisteren. Dit waren de vinyljaren van deze woensdag, de negende. Volgende week woensdag zijn we er weer met dit programma. En dan weer drie nieuwe LP's. Drie fantastische platen. Ik weet nog niet wat het gaat worden. Mocht u ideetjes hebben, nou, stuur ze ons gewoon op. Dat is goed bedankt voor het luisteren. En eh, wat eh, mij betreft, ja, tot morgen 12 uur natuurlijk bij uh, eh, CFM Lunch.